De leider van de PVV stond er op de kandidatenlijst en kreeg ruim 13.000 voorkeurstemmen. Vooraf had hij gezegd dat hij zijn plek niet zou innemen en alleen meedeed als lijstduur. Wilders zegt nu dat hij wel erg veel voorkeurstemmen heeft gekregen... en dat hij het een tijdje gaat proberen met een kleine portefeuille. De PVV-leider combineert het met zijn werk in de Tweede Kamer... en de campagne voor de Kamerverkiezingen. Aangifte doen van een huwelijk, geboorte of overlijden... hoeft binnenkort niet meer op het gemeentehuis. Het kabinet wil aangifte per computer mogelijk maken. Als de ambtenaar dan nog vragen heeft, neemt hij contact op met degene die aangifte heeft gedaan. Volgens het ministerie van Justitie is elektronische aangifte veel efficiënter en sneller dan de traditionele methode. Nog dit jaar starten er proefprojecten. De Nederlandse Zorgautoriteit bekijkt de inkomens van orthodontisten. Uit onderzoek van het Financieel Dagblad blijkt dat orthodontisten vermoedelijk veel meer verdienen... dan het door de overheid vastgestelde norminkomen van 140.000 euro. Orthodontisten zeggen in het FD dat inkomens van 250 tot 600.000 euro niet uitzonderlijk zijn. Bij een aardbeving in het oosten van Turkije zijn zeker 57 doden en 100 gewonden gevallen. De beving had een kracht van 6,0 op de schaal van Richter. Volgens ooggetuigen duurde de beving ongeveer 1 minuut en brak er paniek uit onder de bevolking. Zeker vier dorpen zijn van de buitenwereld afgesloten. Het Rode Kruis houdt er rekening mee dat het dodental nog oploopt dodental door het geweld tussen moslims en christenen in Nigeria is opgelopen naar 500. In de buurt van de stad Jos vielen islamitische veehouders christelijke dorpen aan... en richtten daar met geweren en kapmessen een bloedbad aan. Volgens ooggetuigen zijn veel van de slachtoffers vrouwen en kinderen... die op de vlucht voor het geweld alsnog werden vermoord. Dan het weer, vanmiddag overal droog, opklaringen, het wordt 5 graden...